Mark Hokker met het NOS-journaal. Duitsland geroepen vanwege opmerkingen van de Turkse president Erdogan. Vorige week stemde het Duitse parlement voor de erkenning van de Armeense genocide... tot onvrede van de Turkse regering. Erdogan noemde Duitse parlementsleden van Turkse komaf... de lange arm van terroristen met onrein bloed. Ook stelde hij een bloedtest voor om te controleren of de parlementsleden van Turkse komaf wel echt Turks waren... Duitsland heeft de Turkse diplomaat verteld dat er geen enkel begrip is voor dat soort uitspraken. De brand bij een metaalbedrijf in Waalwijk is onder controle. Een uur geleden is het zijn brandmeester gegeven. Aan het begin van de avond brak de brand uit. Er raakte niemand gewond, wel trok urenlang laaghangende rook richting het dorp Sprangkapelle. In 2NL-alerts werd gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk betwijfelt of de man die vorige maand in Oekraïne werd opgepakt aanslagen wilde plegen tijdens het EK voetbal. De Oekraïense Veiligheidsdienst maakte eergisteren bekend dat de man grote hoeveelheden wapens bij zich had en dat hij daarmee 15 aanslagen wilde plegen. Maar het OM in Frankrijk zegt dat de 25-jarige verdachte niet bekend was bij de Franse veiligheidsdiensten. Mogelijk gaat het niet om een terreurzaak, maar om wapensmokkel. In het landingsgestel van een Belgisch vliegtuig is een dode man gevonden, vermoedelijk een verstekeling. Het toestel van Brussels Airlines was opgestegen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Na aankomst op Zaventem werd het lichaam ontdekt. De man had geen papieren bij zich. Vorig jaar september werd op Schiphol een dode aangetroffen in, in het landingsgestel. Door de extreme kou hoog in de lucht is de kans niet heel dat iemand zo'n tocht overleeft. Het weer, lokaal nog kans op bijen.